Het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben gisteravond voor overlast gezorgd in meerdere plaatsen in Drenthe. Zo zijn straten in Assen ondergelopen. En vooral in Bijlen was veel overlast. Daar kwam het water op verschillende plekken in het dorp zo hoog te staan dat putdeksels losraakten, maakt meldt RTV Drenthe. Ook zijn er bomen in het dorp omgewaaid en liggen er takken op de weg. In delen van Bijlen viel door de vele regen ook de stroom uit. De Ecuadoraanse bendeleider Fito is onderweg naar de VS. Hij moet daar terecht staan voor onder meer drugs- en wapenhandel... als baas van de bende Los Choneros. Fito ontsnapte vorig jaar uit een Ecuadoraanse gevangenis... waar hij een straf van 34 jaar uitzat voor meerdere misdrijven. Hij werd vorige maand opnieuw gearresteerd... en naar een streng beveiligde gevangenis overgebracht. De VS en Ecuador hebben niet bevestigd dat hij is uitgeleverd... maar Fito's advocaat heeft dat wel gedaan... Hij zal morgen in Brooklyn voor de rechter verschijnen en zeggen dat hij onschuldig is. De Belgische koning Filip heeft zich stevig uitgelaten over de situatie in Gaza. In een toespraak voor de Belgische feestdag noemde hij de situatie daar een schande voor de mensheid. De koning zegt zich aan te sluiten bij iedereen die de wantoestanden in Gaza aan de kaak stelt. Volgens de omroep VRT zijn de uitspraken van koning Filip vooraf goedgekeurd door de Belgische regering. D-Day-veteraan en populaire TikToker Papa Jake Larsen is overleden. Dat heeft zijn kleindochter bekendgemaakt. De Amerikaan overleefde de invasie van Normandië in 1944... en kreeg de afgelopen jaren 1,2 miljoen volgers op TikTok. daarin vertelde Papa Jake grappige verhalen... maar herinnerde ook mensen aan de gruwelen van oorlog. Jake Larsen was 102. Het weer, het is droog bij een graad of 15. De ochtend begint zonnig. Daarna komen vanuit Zeeland enkele buien over. Daarbij is ook hagel of onweer mogelijk. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Daar kwam het water op sommige plekken zo hoog te staan dat putdeksels losraakten en bomen omverwaaiden. De Ecuadoraanse bendeleider Fito is onderweg naar de Verenigde Staten. Hij moet daar terecht staan voor onder meer drugs en wapenhandel... als baas van de bende Los Choneros. Fito ontsnapte vorig jaar. Hij is al veroordeeld tot 34 jaar voor meerdere misdrijven. Joodse organisaties in Vlaanderen zijn diep teleurgesteld over een toespraak van Belgische koning Filip. Hij noemde de situatie in Gaza een schande voor de mensheid en zei dat Europa zijn leiderschap sterker moet laten gelden.